In Berlijn zou erover worden gesproken op het diner op de 20ste verjaardag van de val van de muur. Maar al van tevoren maakte EU-voorzitter Zweden duidelijk dat er meer tijd nodig is. Complicerende factor is dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken Miliband niet beschikbaar lijkt voor de functie van hoge EU-vertegenwoordiger voor het buitenlandbeleid. Belgische media gingen ervan uit dat Miliband een koppel zou gaan vormen met de Belgische premier Van Rompuy. Maar nu Miliband afhaakt, zal alles weer open liggen. Definitieve besluit over de Europese president en de hoge vertegenwoordiger valt op een extra EU-top. Wanneer die top wordt gehouden is nog altijd onduidelijk. De man die vorige week 13 mensen doodschoten op de Amerikaanse basis Fort Hood in Texas... wordt vervolgd door een militaire rechtbank. De schutter is inmiddels bij kennis. Wanneer die wordt verhoord is nog niet bekend. Justitie gaat ervan uit dat de man alleen handelde en de aanval niet had gepland. Volgens Amerikaanse media had hij wel e-mailcontact met een radicale imam die zich schuilhoudt in Jemen. In het Canadese Noordpoolgebied is een jongen van 17 na een zoektocht van meer dan een dag gered van het ijs. Hij was zaterdag met een oom gaan jagen op beren. 17 kilometer uit de kust ging hun sneeuwscooter kapot. Terwijl ze naar de dichtstbijzijnde nederzetting liepen kwam de jongen op een grote ijsschots terecht waarop ook drie beren zaten. De schots dreef weg. Om zichzelf te beschermen schoot hij één beer dood, de andere twee bleven uit de buurt. Gisterochtend kon de onderkoelde jongen worden gered door twee parachutisten. Het weer, bewolkt en van tijd tot tijd wat motregen. Overdag vooral in het noorden regent.